Ook wil het kabinet vanaf 18 februari weer volle theaters en stadions toestaan. Bezoekers hoeven dan geen anderhalve meter afstand meer te houden. Op plekken waar minder dan 500 mensen zijn vervalt ook de vaste zitplek. Je moet nog wel een QR-code laten zien. Het is allemaal nog niet zeker of dit doorgaat. Het kabinet zegt dat het voorstellen zijn. Het een moet er nog naar kijken en de besmettingscijfers worden in de gaten gehouden. Want als die te hoog zijn, gaat het hele feest niet door. De brandweer in Zeeland heeft vanmiddag een vrouw uit drijfzand gered. Ze was er ingezakt en kon er niet meer uitkomen. De vrouw is nagekeken door de ambulance. Hoe het nu met haar gaat is niet bekend. Je kunt Mark Overmars niet meer als speler kiezen in FIFA 22. De oud-directeur van Ajax stond in een rijtje met iconische oud-voetballers... die je aan je team kon toevoegen. Maar de maker van het spel, EA Sports, heeft hem nu verwijderd... omdat hij dikspik zou hebben gestuurd naar vrouwen die onder hem werkten. En een groepje studenten uit Overijssel zijn de afgelopen tijd langs een bol boerderijen gefietst. Niet om dieren te bekijken, maar om ingrediënten te halen voor een avondeten. We doen mee aan een challenge, een wedstrijd, competitie van de provincie Overijssel. Waarbij we ehm, lokaal gerechten moeten maken. Dus we moeten allemaal lokale producten kopen uit de buurt en uit de omgeving. Ja, geen supermarkt dus. Van alle maaltijden die ze maakten, moesten ze een filmpje maken. De challenge was om eh, het allemaal vast te leggen. En nu hou ook wel eh, van, uh, van filmen, dus hebben we dat best wel eh, leuk aangepakt. Ja, dat vond de provincie blijkbaar ook. De studenten hebben de challenge gewonnen en krijgen 1000 euro. Het weer vanavond alleen in Limburg nog wat nattigheid. Morgen veel wind, er trekken buien over. Maar smiddags is het overal droog met veel zon en minder wind. Het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A7, Zaanstad richting Horen.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 En hij gaat morgen zijn EP presenteren. Tomorrow Same Time heet eh, die EP Elke. En achter Elke schuilt Elke Ankersmit. Welkom bij dit tweede uur van deze Alternative FM. Waar we eh, gaan praten straks met Melle. Ja, het is weer een lange tijd eh, dat we hem aan de telefoon hebben gehad. Maar eh, daar is al aanleiding toe. Want vorige week hebben wij de primeur mogen hebben. Tenminste, als ik het goed heb. En alsof er niemand anders ermee vandoor is eh, gefietst. Maar laat ik het anders eh, voorzichtig eh, stellen. We hadden wel de hagelnieuwe single. How I Long, want die kwam een dag later uit. En ik weet niet of <laughs> Melle een hele slimme verkoper is. Maar het zou maar zomaar kunnen zijn dat hij niet alleen bij ons is geweest... maar ook bij onze vrienden van de Sound of Haarlem. Op Haarlem 105. Die, eh, die eh, doen daar ook eh, veel mee. En Melle is zowel bij ons geweest als in dat programma. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij ook daar <laughs> voorbij is gekomen. Dus je weet het maar nooit. Ehm, goed, dat is straks rond de half negen. Dan gaan we met hem praten. Maar zover is het nog niet. Dit kwam meteen een dag na ons programma in één keer uit. Ja, dat zijn ook slimme mensen, die twee. Zijn ook eh, bij ons geweest vorig jaar in april. Eh, Kafka. En voor Frank van Kasteren was het een beetje een thuiskomen. Want die had al eens een keer eerder Nederlandstalig werk uitgebracht. Wie kent nog de Elias-EP's? Ja, want daar onder, dat, eh, onder die vlag kwam Frank hier een aantal jaren terug... in 2019 een aantal nummers spelen. maar inmiddels is, is hij samen met Daphne Hosland bezig onder Kafka, het materiaal. En dit is wel heel erg uniek. De wereld wiebelt van Kafka. Vreemd hoe het leven door lijkt te gaan. Terwijl alles om me heen voelt als een raadsel. Vreemd hoe de mensen op fietsen door de straten. Razend langs elkaar alsof ze altijd maar haastig. Vreemd hoe de regen hier telkens weer valt en hoe de zon er vaak niet is overdag. Vreemd hoe de talen zo ver van elkaar. Goede dag en goedenavond. De wereld wiebelt als je alles achterlaat. De wereld wiebelt als je niet weet wat er like het te weten hoe ver je niet weet waarheen je gaat. about time my rooster crows And I got women up and down this creek And they keep me going and my engine clean Run me ragged but I don't fret And there ain't no one that slow me down on yet me drinking that moonshine, get me higher than the grocery bill. Take my troubles to the high wall, throw them in the river and get your fill. We've been sipping that cocaine, ain't nothing better when the wind cuts cold. Lord, it's a mighty hard living, but a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. got people try to tell me, Max If you keep this living, then you wind up dead Cast your troubles on the Lord of Lords Or you wind up laying on a cooling board But I got bodies up White House Road and they keep me strutting and my feet hang low hard gut whiskey gonna ease my pain And all this run is gonna keep me sane so Kept me drinking that moonshine Kept me higher than the grocery bill Take my troubles to the high wall Throw them in the river and get your fill We've been sniffing that cocaine Ain't nothing better when the wind cuts cold Lord, it's a mighty hard living But a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run when they lay me in the cold hard clay. Can you sing them hymns while the banjo plays? You can tell them ladies that they ought not frown. There ain't been nothing ever helped me down Yeah, lawmen, women are a shallow grave Same old blues, it's just a different day Kept me drinking that moonshine Kept me higher than the grocery bill Take my troubles to the high wall Throw them in the river and get your fill We've been sniffing that cocaine Ain't nothing better when the wind cuts cold Lord, it's a mighty hard living damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run. ziet het eh, hele Amerikaanse landschap eh, wel eh, aan je voorbij trekken. Is het niet Van Mountaineer die volgende week komt... dan is het deze Max Polman wel. we hebben hem al eens een keer eerder in de uitzendingen gehad. toen ook onder de 3 voor 12 Noord-Holland vlag Want dat was toen de aanleiding. En daar had hij op dat moment ook een nieuwe single. En dit is een van de laatste singles die hij uit heeft gebracht. White House Road. daarvoor hoorde je Kafka met De Wereld Wiebelt. En is altijd heel erg leuk hier als je in Zandvoort woont. Want we hebben een tv-kanaal bij ZFM Zandvoort. Of ZFM Zandvoort. Hoe je het maar noemen wilt. En eh, daar eh, is op eh, te vinden dat we tussen 5 en 6 ook bewegend beeld uitzenden. En normaal gesproken is dat ook nieuwsitems tussen 5 en 6 of wat dan ook stukje cultuur. Eh, maar op de donderdag eh, dan is uh, een van de, tv-makers hier achter de schermen bezig om iets van Alternative FM erop te zetten. En vandaag was het de beurt ook een klein stukje de beurt aan Kafka. Vorige week hadden we Bo Manning en dat was het hoofdbestanddeel van deze tv-uitzending. Dus ja, het zou maar kunnen. En vorige week hadden we een soort van visual radio experimenten ze dus waren toen ook te zien. En of dat volgende week ook het geval is, als we Mountaineer op de, eh, over de vloer hebben, ja, dat is nog even afwachten. Voorlopig eh, gaan we het eh, daar even nog niet over hebben. Maar waar we het wel even over gaan hebben is in het verlengde van een beetje de country rock. Iets wat rustiger. Je zou het bijna verwachten straks om 10 uur. Moet het, het wel aangeleverd zijn door de mensen van Nashville. Maar daar zou dit ook nog wel in kunnen zitten. Sylvia en May. Twee weken terug met haar nieuwe single Dim Your Light. songs in the backseat of the car. She doesn't know the words, but she doesn't care and makes them up. She's the brightest ray of sunlight I have ever seen, the purest soul she will ever be. She only knows darkness is what happens when we turn off the light at night she closes her eyes, falls asleep with a peaceful mind. she's different and she van eh, Marcus van Dam, hoor. Deze Dylan van Dam. Eh, hij komt ergens... Eh, waar zou die vandaan komen? Dat, <laughs> dat, vertelt eigenlijk het hele verhaal niet. wat ik wel weet is dat dit een eerste single is. En die heeft hij uitgebracht in eh, en bij onze vrienden van Revenge Records. Want eh, die hebben daar toch wel een kennelijk neus eh, voor. Ik zit nu driftig te kijken of er echt iets in zijn bio staat waar die ergens vandaan komt. Maar dat, dat vertelt het verhaal niet. Je zou wat dat gaat moeten kijken op zijn website dylanvandam.nl. Ehm, daarvoor hoorde je trouwens Sylvia en mee. Want het eh, leek een beetje op elkaar. Eh, het is toch eh, indie, zegt Dylan van Dam over zichzelf. Maar er zat toch, een beetje, er zat toch wel weer een halve country randje aan. Maar goed, dat, dat is ehm, voor ieder om dat op een eigen waarde te interpreteren. Um, Sylvia mee, dat is het zeker. Goed, we hebben nog een paar minuten voordat wij mellen gaan bellen dat ruimt wel, maar dicht niet. Eh, een van eh, de nummers eh, die we zeker ook hier vaak hebben gedraaid... bij deze zender zie van van Zandvoort en ook in Alternative FM... is dit fijne nummer, On The Road, van Melle. En zo dadelijk gaan we natuurlijk praten, want er is alle aanleiding toe... want hij heeft een nieuwe single uitgebracht. en dit is dus oud materiaal, ik geloof ergens uit 2020. lay to rest in my arms and we will find a way to get ourselves right out of this place. For so long we've been moving against the wind. I think we should get off the path and leave our thoughts say to sleep on the road again Just lay me to rest in your arms is eh, altijd leuk als we dan nog ook weer eens een eh, oude single van eh, Mella kunnen draaien. En van de week was het heel erg leuk, gisteren. Want ik had een nieuwe jongen hier eh, bij deze omroep... die ik een beetje weg moest eh, maken op eh, deze mengtafel. En ja, vroeg ik aan hem van... ja, wat voor muziek hou je dan? En toen kwam er uit over Chef Special. En Chef Special, ja, die zijn tegenwoordig heel erg groot. Maar ik zeg, weet jij dat wij in 2009 ze hier in de, de studio hebben gehad? Ja, niet in deze, maar in ons oude studio op het Gasthuisplein... En toen zat hij me heel verbaasd aan te kijken. Ik zeg, nou, dat eh, zal ik je even laten horen. En toen hadden we dus even een akoestische versie. En waarom ehm, zeg ik dat? Eh, want Melle, want die hebben we inmiddels ook aan de telefoon hangen. Goedenavond. Hey, goedenavond. Want aan, eh, bij jou is het aan belangstelling geen gebrek, heb ik het idee. Nee, inderdaad. Het gaat, eh, gaat heel goed tegenwoordig. Ja, eh, want dan kunnen wij ook eh, zeggen over een tijdje... als jij toch een <laughs> beetje, denk ik, de vaste grond onder de voeten krijgt... in landelijk medialand... dat we jou ook gewoon aan het lijstje kunnen toevoegen van... we hebben jou gehad. Ja, zeker. Ja, en, maar dat ga ik, ga ik straks misschien nog even verklappen. Want dat, uh, dat, we, we gaan iets met je doen de, de, ergens in het voorjaar. Dus Ah, oké. Dus wat dat er gaat, uh, blijf in ieder geval eh, de, de, boel in de gaten houden. Maar even weer terug. Deze, ik zei uit 2020, klopt dat eigenlijk ook? Dat je deze single had uitgebracht in 2020? Eh, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. De, de EP waar die op staat, die kwam in januari 2021, maar we hadden deze single al een paar maanden eerder. Uh... Ja, klopt hè? Ja. ja. Eh, en dat was nog allemaal in de tijd dat we eh, niet veel konden doen, eerlijk gezegd. Klopt, ja, toen was het echt net begonnen. was volgens mij in mei eh, dus toen was het net één maandje aan de gang allemaal. Ja, ook iets, want volgens mij heb jij ook uit dat roemruchte jaar 2019-2020 nog meegedaan bij de Rob Akda Award, kan ik me nog herinneren. klopt. En dat is nooit tot een einde gekomen. Nee, inderdaad. Nee. dat is, eh, die finale is er nooit geweest. Maar wij hebben toen alleen een voorronde gedaan. Ja. De finale eh, stonden we niet. Volgens mij had... Nee, nee. Hoe heet ze ook alweer? Eh, three Point Landing, die, die hebben geloof ik een, een ronde gevonden Of zijn runner-up geweest. Maar jij zat ook in een van die twee voorrondes, kan ik me nog herinneren. Inderdaad. Ja, ja, ehm, want, maar ik denk, eh, ja, je moet altijd ergens beginnen. Maar eh, daarna is, eh, zeker met het uitbrengen van die EP, wat je net zegt, in 2021, is het gaan lopen, geloof ik ook, hè? Ja, klopt. Ja, precies. Ineens, nou ja, misschien wel was On The Road wel een beetje het begin, dat ineens veel mensen belangstelling gingen krijgen hm. op Spotify en zo. En ehm, toen daarna met, ehm, met die EP en natuurlijk helemaal dit jaar, of afgelopen jaar is het hm. alweer, met Run Run is het ineens heel hard ook op de radio, eh, nationale radio gaan lopen. Ja, ehm, eh, Kan je, dat kan je op die Spotify-lijsten kan je dat ook zien, hè? Hoe vaak eh, dat nummer ook opgevraagd wordt. Wat bedoel je? Nou ja, gewoon uh, On The Road of, of een ander nummer, dat, dat soort dingen, daar kan je meten. Ja, ja zeker. Ja, en dan, dan, dan Run Run, dat zei je net, hè? dat is ook zo'n nummer... Wat, wat dus kennelijk vaak wordt gevraagd door de mensen die Spotify hebben of luisteren of wat dan ook. Ja, klopt. En eh, ja, dat komt denk ik dan omdat ze misschien een keertje op de radio hebben gehoord. En dan eh, denken ze, hé, hey, die ga ik zelf ook eens, eh, zelf ook eens draaien. Ja, ja, ja. Dat helpt heel erg. Ja, want dat is eigenlijk ook een beetje het leuke van Spotify in dat, dat opzicht. Ja toch, dat gewoon bijna alles erop staat. Ja, niet alles is leuk van Spotify. Hè? Want ik bedoel, de muzikanten zeggen altijd van we gooien dat lekker vrijdag uit. Ja, dan zitten wij lekker op die donderdagavond. Maar dan kijken we jou wel altijd, altijd heel, heel aardig aan. En meestal ben jij nooit zo moeilijk om te zeggen... nou, eh, draai maar, weet je. Dus eh, dat hebben we vorige week dan ook eh, gewoon gedaan. Ehm, vind ik alleen maar leuk juist. <laughs> ja, want nog even over de landelijke aandacht. Hè, want Radio 2 had zich ook alweer gemeld. Zag ik even in een scheve hoek van mijn ogen dat jij daar ook geweest bent weer. Ja, ja klopt. Ja, afgelopen maandag toen hadden ze, hadden ze een uitvaller door corona ook. En toen belden ze mij of ik met de band eh, gelijk die avond wil langskomen. En dan, ja, dan zeg je geen nee natuurlijk. Nee, uh, welke, eh, <laughs> welk programma was dat? Dat was bij Giel, dus ah, bij Giel. In, in, de avond. Ja. nou weet ik dat jij tussen Leiden en Haarlem heen en weer bivakkeert. En Giel komt uit Haarlem, dus dat, dat was volgens mij wel een beetje feest der herkenning, denk ik eerlijk gezegd, of niet? Bij Giel? Ja. Ja, en ik ben er ook al, ik denk twee keer, of nee, drie keer eerder al. Ja, dat bedoel ik dus. ja. ja. Eh, want, uh, want ja, ik, uh, wat ik, want, ja, ik zeg net, Haarlem 105, daar ben je ook geweest. En Giel heeft een verleden bij Haarlem 105, dus, dus ja. ja. en hij was daar volgens mij zelfs laatst nog een keer te gast ook. Klopt, klopt, klopt. Ja. maar is dat, dat, dan, dan komen we dus bij de streek. Maar jouw roots liggen toch in Leiden, of niet? Ja, klopt. Ja, ja. daar ik Maar goed, het hele muziek gebeuren, dat begint dan weer wat meer in Haarlem, omdat ik daar ook mijn band heb leren kennen en zo. Ja, ja, ja. Eh, eh, eh, is, het, is het zo dat je nog steeds in Haarlem veelvuldig te vinden bent? Of Ja, ik heb, mijn, ik heb mijn studio in Haarlem, dus daar, ja, daar ben ik paar dagen per week aan het, aan het schrijven en aan het werken. En ehm, ja, heel veel van mijn muzikantenkennissen die, die zitten daar ook. Dus ja, hm. veel muziekbezigheden bezigheden die vinden daar wel plaats. Ja, ehm, even wat je noemt het al, schrijven. En eh, gaat dat eh, op dit moment weer enigszins makkelijk? Want ja, ehm, we hebben vorig jaar natuurlijk de lockdown en eigenlijk in 2020 ook eh, gekend. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan als muzikant daar helemaal gillend gek van wordt van de ene persconferentie naar de andere, dan weer wel, dan weer niet. Dan word je toch op een gegeven moment toch tureluus van. Ja, klopt. Maar dat is, heeft dan weer vooral invloed op het uitspelen <coughs> natuurlijk. Ja. En ik moet zeggen dat het schrijven voor mij gewoon altijd eh, doorgaat. Toch wel. Dus dat eh, heeft daar op de inspiratie niet per se heel veel invloed gehad. Maar meer gewoon ja, het is vervelend dat je dan die nieuwe dingen die je maakt niet live kan spelen. Dat is wel heel jammer. Ja, eh, dat, kan wel een beetje eh, frustrerend eh, werken in dat opzicht. Ja, ja, ja, ben je dan toch, als je de geluiden nu hoort vanuit Den Haag... weer blij dat, dat het weer enigszins straks kan? Dat er een hoop maatregelen weer overboord gegooid worden? Ja, natuurlijk. Ik heb daar heel erg veel zin in. Ook omdat we een EP-release e eigenlijk al eh, die hebben we nu al twee keer verplaatst door de mhm. hele eh, zooi en zo. Dus ja. ik hoop heel erg dat die eh, niet nog een keer verplaatst gaat worden. En het lijkt er dus op dat dat inderdaad niet hoeft te gebeuren. Nee. Ehm, even over de nieuwe single, How I Long. Ja. Daar had je toch wel een eh, verhaal eh, bij eh, de mensen die jou een warm hart toedragen. Ik ben er één van, want ik krijg trouw een nieuwsbriefje van je. Het, het, heeft iets te maken van hoe zwaar een periode ook is. Je moet altijd het positieve ervan zien, toch? Kort. Ja, en nou ja, vooral ook hoe je dan daarna weer doorgaat. Ja, precies. dat weer oppakt. Ja. ja. dat is eigenlijk een beetje de, de hele boodschap van het liedje. En ehm, ik denk toepasbaar op heel veel verschillende situaties. En in dit geval natuurlijk gewoon de situatie waar we allemaal in zitten. Ja, eh, gedeelde smart is halve smart, eh, zeg ik dan altijd maar, toch? Ja, precies. Ja. Ehm, zullen we hem dan maar eh, laten horen? Ja, natuurlijk. Vet. Ja, daar is hij. Mellen met How to this soldier loose bekende zus. Of eigenlijk, beter gezegd, de iets minder bekende zus. Want het is een grotere zus. Van Inge van Kalker. Carmine Kals. Eh, en eh, dit is You Feel Better When It's Spring. Nou, dat eh, kan maar niet gauw genoeg beginnen. Carmine Kals heet de dame. En in dat nummer, dat is een onderdeel van een drieluik. Wat uh, na 20 jaar uiteindelijk een beetje uit eh, gaat komen. Dat heeft ze onder andere met eh, crowdfunding voor elkaar gekregen. Melle hoorde je daarvoor met How Along. En dan kan je dus nu melden. Hij komt 3 maart hier bij ons live spelen. Dus dat gaat zijn beslag krijgen. 3 maart dus bij ons hier in de studio. Dit is de nieuwe van Leo. Go out in the grey. Go it alone and tell no soul you've gone away. I'm not in your pictures, I'm not on your mind. I'm nowhere, I'm nowhere, I'm nowhere I'm from, some distance lost in time. I'm a ghost, and I don't wanna see you when you're under someone else's spell. I don't wanna see you when you're on En deze meneer zat in de demo-drop van NH-pop. Sammy Malari. Forever Forest. Eh, en dat is goed genoeg om hier eh, gedraaid te worden. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van eh, Leo en Spel. En dan gaan we terug naar vorige week. Want toen hadden we een gesprek met de dame achter Cloud Cuckoo. Jori van Gemert. En dit is de laatste single van haar. dat je dan toch nog eh, een paar Gelderse dingen erin hebt zitten. Hoewel, Kuik, ik weet niet of dat eh, nog net onder Gelderland valt. Eh, topografische kennis is wat dat betreft een beetje gezakt. maar deze Jori van Gemert die zal het wel druk gaan krijgen. Want ik had ook weer ergens vernomen dat ook Ethan Huis... Ehm, een aantal optredens mag gaan doen. En daar speelt ze ook eh, bij als sessiemuzikanten. Dus, eh, en ook als een van de dragende vocalen bij een aantal nummers. Dus het kan zomaar zijn dat, eh, dat er een aantal dingen door elkaar gaan lopen. Remain the Same is wel een opmaat richting een EP. Want daar heeft ze het ook al over gehad. Vorige week bij ons in de uitzending. En dit nummer Remain the Same is één van de nummers die daar mogelijkerwijs ook op gaat komen. Um, ik zei net, we hadden een uh, soortement van demo demo-drop van NH-pop. Maar zelf bij 3 voor 12 Noord-Holland, als ik de pet uh, eventjes kort op mag zetten... doen we aan 3 voor 12 Noord-Holland, of 3 voor 12 lokaal draait.